Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt een militair vliegtuig naar Afghanistan. Dat heeft minister Bijleveld van Defensie gezegd. Het vliegtuig is bedoeld om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. Intussen proberen een hoop inwoners van Kabul ook hun spullen te pakken, zegt correspondent Aletta André. Wie kan eh, probeert weg te komen. Dat is natuurlijk een beperkt aantal eh, rijke mensen met dubbele paspoorten of die al een visum hebben. Eh, want op dit moment is het vliegveld nog open. Ook omdat de evacuaties van andere landen nog steeds bezig zijn. Eh, wie het land niet uit kan, wie de stad niet uit kan, die probeert thuis te komen. Ehm, er staan lange files in de stad. Er, heerst een beetje een panieksituatie. Inmiddels meldt een Afghaanse nieuwssite dat president Ghani het land heeft verlaten. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Daarbij zijn tot nu toe ruim 300 mensen om het leven gekomen en 1800 gewonden gevallen. In de duinen bij Breskes in Zeeuws-Vlaanderen is vanochtend vroeg een man van 23 neergestoken. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zitten nog twee jongens vast voor de steekpartij. Er werden ook twee meisjes aangehouden. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten. En honderden mensen hebben dit weekend afval langs de Maas opgeruimd. Na de overstromingen vorige maand in Limburg spoelde er allemaal rotzooi aan. De vrijwilligers gingen met tangen en vuilniszakken op pad... om de stukken schuim, plastic, blikjes en puin weg te halen. Vooral heel kleine spulletjes. En je ziet ook vaak al dat het al langere tijd in het water ligt. Dat het al eh, een stukje aan het vergaan is. Dat merk ik wel, ja. Kleine stukjes verpakkingsplastic die erin zitten... Eh, stukken schuim, eh, plastic zakken, eh, van het een of het ander. Eigenlijk alle ja, verpakkingen die je iedere dag in de supermarkt tegenkomt. Uiteindelijk zijn er ruim 100 bouwcontainers aan afval verzameld. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het is 21 graden op de Wadden, 27 in Limburg. Vanavond meer bewolking en trekken er ook wat buien over. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden.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 Je hoorde de single Jimmy Mac. Nou, het derde uur alweer. Uh, ja, een spannende Formule E trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, ik, weet niet waar ik moet beginnen, maar oké. het, het, lag een poos stil, luisteraars en kijkers... vanwege een crash van een van de deelnemers. Eh, maar ze zijn net de, weer gestart vanuit de pits achter de spacecar. Eh, en, achter de safety car. En ze zijn losgelaten. En eh, toen ging nummer drie in het algemeen klassement... die slechts op vier punten achterstand staat van Nick de Vries... Jake Dennis... Die wilde de bocht ingaan, maar de achterwielen blokkeerden... en kwam daardoor tegen de boarding aan en kan niet verder. Dus die valt af. Dan nummer 2 in het algemeen klassement. Eduardo Montara met 92 punten. Ten opzichte van Nick de Vries dan 3 punten achterstand. Die ligt momenteel op een 23e plaats. Dus die valt ook af. Eh, dan hebben we nog eh, Nicky, nou, Nick de Vries ligt momenteel uh, tiende. Dus die kans, zoals het er nu uitziet, ja, zou hij wereldkampioen worden. Maar het blijft natuurlijk spannend. Robin Freins, de andere deel, Nederlandse deelnemer, vinden we terug op een 18e plaats. Dus die valt ook geheel af. De race wordt geleid door de Belg Stoffel van Doorne. En eh, wat dat betreft krijgen we nog even kijken... met nog ruim eh, een, kleine 40 minuten te gaan, plus één ronde... Eh, de spanning alom in Berlijn op het voormalige vliegveld Tempelhoofd. En ja, uitzichten voor de Vries. De Vries momenteel negende zelfs. Hij klimt op. Dus eh, de, ja, we houden nu op de hoogte. en dan zou eh, Stoffel eh, zou zelfs de tweede plek hebben. Dus, van, ja, nou, kan je nagaan. Ja, Van Doorn hebben we het dan over. Voor mij Stoffel, maar... Stoffel Van Doorn, de Belg. Ja. Nee, dat zou mooi zijn. goed, over een tweetal platen gaan we samen even... Rob en ik gaan het interview analyseren... wat circuitdirecteur Robert van Overdijk had met onze collega's van motorsport.com... Eh, daar zijn een aantal items aan, eh, de, aan de orde gekomen die wij u niet willen onthouden. En ook natuurlijk niet van ons commentaar, hè? Nee, zeker niet. Dus daar gaan we, je, hebt, je hebt bij alle vragen je hebt, je hebt vier aangekruist. Dus eh, wellicht dat we die dan even gaan bespreken. Want het zijn wel essentiële items met betrekking tot de Formule 1. Half vijf dier van de week gaat ook gewoon door. Die luistert naar de naam Levi. We hebben natuurlijk ook nog de eindstanden van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die vandaag zijn verspeeld kwart voor vier hebben we het eh, gedicht van de dag. De Nederlandse vertaling is ongelooflijk. En eh, de, als je dat dan weer vertaalt, dan kom je op increïble. Eh, dag, dat was het gedicht van de dag. Toch zomerse sferen, want wij houden de zomer... ondanks het feit dat het weer slecht wordt, minder goed wordt... blijven wij in de zomer geloven. Vandaar dat gedicht. Mag kwart voor vijf ook trouwens. Dat zei kwart voor vier? Ja. ja, dat zeg ik wel vaker. Kwart voor vijf. Goed, dankjewel nagaan. We hebben veel te druk voor, voor de zondag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat je erbij moet blijven, dat is Don't Go Yet. En dat is de nieuwe Camilla Cabello. Uit van de zomer. ZFM hoor je nu overal. als ik eh, deze plaat hoor, op eh, Albert-Jan, van First Class... een lekkere gouden ouwe en uh, Beach Baby Beach... Ja. moet ik meteen weer denken aan uh, Robje op zijn surfplank. Het <laughs> is echt gebeurd. En, ja, ik was best wel een redelijk fanatieke surfer. Alleen als je die surfplanken met, ja, van tegenwoordig met wat we vroeger hadden vergelijkt... Had, ik had nog zo'n zware, zware, zware bak gewoon... En eh, Steven van den Berg die heeft daar eh, laatst op televisie ook een heel eh, mooi iets over verteld. En dat zag je ook in zijn surfshop. Hij heeft in Zandvoort trouwens ook een surfshop. Zag je inderdaad Steven van den Berg die vertelde over hoe dat allemaal verliep met de surfplanken. En hoe ze in het verleden uitzagen en hoe ze er tegenwoordig uitzien. Nou, er zit echt een wereld van verschil tussen. ZFM, Race Radio, Pit Report. En voor de surfplanken gaan we gewoon weer naar de racerij en eh, naar eh, de Formule 1. uiteraard de race op Zandvoort. Je zei het net al, daar is een mooi eh, interview van, met Robert van Overdijk geweest... met motorsport.com. Ja, klopt. En we, laten, we kunnen hier onmogelijk het hele interview aan u voorleggen. Dus jij hebt er een, een aantal vragen uitgelicht. die gaan we even behandelen, want die zijn toch wel essentieel om te weten de motorsport.com collegas collega's vroegen eh, eh, Robert van Overdijk... Toen de signalen doorkwamen dat 100% bezetting niet zou lukken... lag de bal bij jullie. Is er nog lang getwijfeld om het door te laten gaan... of is serieus overwogen om de race nog een jaar uit te stellen? Het antwoord van Overdijk... Uiteindelijk hadden we één doel voor ogen een paar jaar geleden... en dat was om hier het allermooiste racefestival ter wereld van te maken. Toen zei ook iedereen tegen ons, dat kan niet. Zandvoort is veel te klein. Afgelopen periode is wederom erg lastig geweest. We dachten in september wel veilig te zitten voor een volle bak. Maar uiteindelijk kom je toch in een hele rare fase terecht met corona... en blijkt dat de Dutch Grand Prix niet in aanmerking komt... voor het garantiefonds van de overheid. Dan kun je twee dingen doen. Het hoofd in de schoot werpen en de stekker er maar uittrekken. Of je kunt er met drie partijen, let op, Sportvibes... This is Golf, Sports en Circuit Zandvoort vol voor gaan. Maar wacht even, dit laten we niet gebeuren. We zitten er ook eh, in voor de lange termijn, moet ik zeggen. Als dit eenmalig evenement zou zijn geweest... dan hadden we inderdaad de stekker er zonder twijfel uit moeten trekken. Maar als de aan mij ligt, dan doen we dit het komende tien jaar nog. Het eerste jaar wordt absoluut een hele uitdaging... en zal zeker geen walk in the park voor ons vormen. Maar dat moeten we met drie partijen nog maar eens flink investeren... en kijken of we dat in de volgende jaren terug kunnen eh, verdienen. We kunnen alle fans in Nederland in mijn optiek niet nog een keer eh, teleurstellen. En ja, daar stoppen wij dus nog meer ondernemersrisico in dan voorheen. Ja, en het opvallende is dan, uh, Ja. inderdaad drie partijen die daar geld in steken... ook in de toekomst van de Formule 1 in Zandvoort, hè, daar gaat het om... Het is niet alleen eh, dit jaar, eh, maar ook eh, de jaren erop wil je toch nog gewoon de mogelijkheid hebben om hier de Formule 1 te krijgen. En als je dit jaar weer, weer zegt van nee, we doen het niet en dergelijke, ja, dan denkt op een gegeven moment de organisatie van de Formule 1 ook... Uh, van wat hebben we nog op Zandvoort verder te zoeken. Dus het is ook investeren in de toekomst wat die drie partijen doen. Maar er hangt wel eh, zeg maar een eh, prijskaartje aan, dat is behoorlijk. Zou je toch over een kleine 10 miljoen spreken als ik even kort uh, uitreken. 7 miljoen voor de kaarten en dan uh, 3, 3, miljoen voor de broodjes kroket die minder verkocht worden en dergelijke. Nou ja, dan spreek je dus over een bedrag van een kleine 10 miljoen. En dan hebben we het over de Heineken Dutch GP. Ja, hè? Dan hangt de naam Heineken aan vast. zien we hem nog terug bij die drie partijen? Nee. nee. Heineken heeft gezegd, wij gaan daar geen extra geld in steken. En dat valt me toch een klein beetje tegen. Dat eh, wil ik bij deze wel even vertellen. Oké, maar hoe, hoe, weet jij dat Heineken... Ja, ik zie ook die drie namen staan. het was mijn volgende vraag aan jou geweest. Ik mis Heineken. Ja, nou ja, die hebben dus eh, duidelijk al eh, gezegd... een statement eh, gemaakt dat ze niet meer geld willen uitgeven aan de... Formule 1 in Zandvoort. En dus ook zeg maar dat verlies verder niet gaan opvangen. Ja. Nou, daar werd ook een vraag over gesteld. Dus een miljoenenverlies zal volledig op jullie konto komen. Uit Den Haag komt geen cent en vanuit de FOM ook niet. Hoe groot is het financiële risico dat jullie nemen, precies? Tja, dat weet je achteraf pas, is het antwoord van, eh, van, van Overdijk. En dat hebben we ook duidelijk in, de pers, in het persbericht laten noteren. Wordt het wel een, af, wel, wordt het wel een afgeslankte vorm van wat we hadden eh, gepland... Een derde van je capaciteit schrappen betekent gewoon dat je minder kosten kunt maken. Dus het hele festival, de main stage, dat eh, zal er allemaal niet zijn. We hadden bijna alle bekende artiesten en dj's van Nederland op de rol staan... maar die zullen we nu moeten schrappen. Daar hopen we qua kosten iets mee terug te pakken... maar de rest blijft ons risico. Hoeveel risico dat precies zal zijn... heeft uiteindelijk ook te maken met hoeveel broodjes kroket... waar jij het ook al over had... en biertjes er gegeten en gedronken gaan worden... Achteraf kunnen we de balans op pas opmaken... maar we hebben uit passie gewoon gezegd... dit gaan we doen in 2021. Ja, mooi. En eh, waarom heb ik eh, dit eh, uitgekozen? Nou, dat, dat dus nu ook bekend is geworden. En dat is natuurlijk ook zo, want we hebben te maken met die coronamaatregelen. Dat inderdaad nou ja, een groot podium daar met, met allerlei, allerlei bekende DJ's en dergelijke... dat zou na afloop ontbreken, want Mensen zijn wel welkom op het circuit, maar moeten wel een eh, vaste zitplek hebben... en moeten daar ook eh, bij blijven, zeg maar. Dus eh, echt een, een festival op het circuit is niet mogelijk. Maar tegelijkertijd besparen ze dan ook weer kosten. Want ja, die DJ's gaan er ook niet van in staan. dus... je had het nou over 100 miljoen. Eh, nee, eh, was Ja, 10 miljoen. 10 miljoen. En, en die ja. miljoen. Nou ja, dat eh, zo'n podium en dergelijke. Daar spreek ik toch weer gauw over, denk ik. Ja, maar ja dat er dit is allemaal een beetje gis, hè, wat ik doe. Dat een bedrag van een miljoentje of twee. Dat er een groot gat zit voor dit jaar, dat is wel duidelijk. Maar die drie partijen hebben gezegd, we zetten de schouders eronder. Dus dat gaat door, want dan kunnen ze dan hopelijk... als het een tienjarige e-, evenement wordt... de, de komende jaren terug, terugverdienen als er de corona achter de rug is. In verband met de tijd ga ik nog even naar de volgende vraag. De eh, onvermijdelijke vervolgvraag. Jullie gaan mensen uiterlijk 18 augustus informeren of ze wel of niet mogen komen. Maar hoe ziet dat proces er precies uit? Wat, wordt dat een loting? Afgelopen week, antwoord van eh, Overdijk... Afgelopen week is natuurlijk ontzettend rommelig verlopen. Al is dat de eer, iedere keer zo doordat we op de dagkoers van de besmettingen varen. Om eh, eh, afgelopen vrijdag hebben we ook pas het officiële nieuws gekregen... en gehoord dat die de regels worden. Dat betekent dat we echt nog wel een paar dagen nodig hebben om de puzzel te leggen. Ik denk dat we, dat we iedere dag bij elkaar komen om deze vragen te bespreken. Over de procedure valt nu nog niet veel te zeggen. Het wordt een enorme uitdaging en helaas kunnen we niet anders dan mensen teleurstellen. Maar goed, we hebben niet besloten dat een derde niet mag komen. Wat ik wel kan zeggen is dat we het zo goed mogelijk willen oplossen... en dat alle kaartjes van mensen die niet kunnen komen... geldig blijven voor volgend jaar. Die krijgen een soort voorkeursbehandeling ja, schamele troost, maar het is een troost. Ja, nee, dat, eh, daarom had ik die inderdaad eh, uitgekozen. Dat, eh, ja, dan maar volgend jaar. Ja, het zal je maar gebeuren, Albert-Jan, trouwens. nee, klopt. Jeetje. Ja. Poeh, dan moet ik inderdaad weer aan die 25 vrienden uit Limburg denken. Of dat er gewoon 13 eh, wel mogen en 12 eh, niet. Bijvoorbeeld van die 25 eh, vrienden. Verschrikkelijk. Ja. Omwille van de tijd gaan we gelijk door even met de, de voetbal. Maar in ieder geval, je kunt het hele interview teruglezen op de, de website van motorsport.com. Er zijn nog veel meer vragen mocht u daar behoefte aan hebben. Vandaag drie wedstrijden gespeeld in de eredivisie. SC Cambuur tegen FC Groningen. Ben jij heel erg blij mee. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 2. Ja, klasse. Eh, half drie was de wedstrijd, uh, nog twee wedstrijden begonnen. Eén daarvan was Pek Zwolle tegen Vitesse. En daar hebben we voorlopige tussenstand, zeker eindstand 0 tegen 1. En dan de andere eindstand FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Wat zijn de Utrechten naar het keer gegaan daar in Utrecht, uh, Albert-Jan? Wat de eindstand uh, eh, 4 eh, tegen 0, dat is niet misselijk. Goed, en om kwart voor vijf hebben we nog Willem 2 thuis tegen Feyenoord. Zometeen het dier van de week, maar ja, eerst maar even de, deze, deze plaat. Deze plaat, ja, even bijkomen ook trouwens. Hard werken, hè? <laughs> Op de zondag. Op zondag. Ja. ben <laughs> je vrijwilliger bij de lokale radio, Albert Ongelooflijk. de zomer eh, die eh, wil niet echt eh, doorbreken. Standing Outside in the Rain. Een hele mooie plaat van Skipper Rice. Half vijf, het dier van de week. Nou ja, die van gisteren die, is alweer gereserveerd. Dus klopt. Dan houden we weer onze vriend uh, Levi over. En dat is, ja, het is, het is niet iets wat je, wat je... Je moet echt het verhaal goed lezen en goed gemotiveerd zijn. Maar het verdient natuurlijk ook wel een thuis. Eh, Levi, een gecasteerde reuf van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden ben ik hier in het asiel terechtgekomen. Hier kon ik trouwens niks aan doen. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het snel wat spannend. Als ik je ken, dan ben ik een blij ei. Lekker knuffelen en spelen vind ik leuk. Omdat ik een beetje afwachtend ben, zoek ik een thuis zonder kinderen. Naar mannen heb ik nog wel meer spanning. Dus ik zoek iemand die mij hierin begeleidt. Met de juiste sturing moet het geen probleem zijn. Ik loop netjes aan de riem en luister goed. Andere honden, daar heb ik niet veel mee. Ik ben liever bezig met mijn baas. Voor worstjes eh, doe ik ook heel veel en dat doe ik dan graag voor je. Even op het huis passen, dat kan ik goed en ben netjes zindelijk. Lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden... dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Levi? Levi verblijft in het Dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Levi verdient een thuis.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 Hey now. Hey now. Chakimotila anane, chakimatilane. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey Wind up, go down, wind up, go down.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 I go, I go, I van de zomer en luister naar ZFM. sound Lekker hè, deze disco-klassieker van Earth, Wind Fire en Let Us Ondertussen zijn wij nog aan het volgen, de Formule E. En het is daar spannend met eh, nog een eh, kleine 7 minuten op de klok. En dan weten we of uh, Nick de Vries uiteindelijk het kampioenschap van dit jaar binnen heeft gehaald. Maar in één keer vloog die Nick de Vries van nummer 3 naar nummer 7, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Maar laten we eerst even teruggaan. Zijn naaste achtervolgers, Eduardo Montara op de tweede plek met 92 punten. Eh, die is eruit. Nummer 3, Jack Dennis met 91 punten is er ook uit. En Mitch Evans eh, op plek 4 in het WK is er ook uit. Robin uh, rijdt nog wel. en momenteel op een gegeven moment staat de, de, de, laten we zeggen, de Vries zelfs op een derde plek. Nou, en dan reed hij natuurlijk helemaal duidelijk op, op, op zijn WK-overwinning over, af. En dan keken we nog een keer, toen staat hij op 7. Maar ik denk dat hij zich eh, bewust heeft terug laten vallen... omdat het een behoorlijk gedrang was om die eh, vierde en derde plek. Dat hij dacht van, nou weet je wat, eh, zevende plek is ook ruim voldoende. Ik laat me gewoon inhalen. En ga veilig de race uitrijden. Want het is nog met uh, vijf, dus kleine zes minuten te gaan, plus één ronde. Dus ik denk dat hij zich uit het gedrang heeft terug laten zakken... Eh, naar een veilige eh, zevende plaats. Hij heeft nog wel het meeste procenten aan elektriciteit over. 20% ten opzichte van nu ook op 19. de top 7 rijden allemaal nog met op 19% elektriciteit in de auto. Goed, we houden het voor u in de gaten. ja, dus spanning tot aan de laatste. Maar zoals het nu is, is de Fries eh, wereldkampioen en is ook Mercedes het team wat eh, met de prijzen eh, als team mee vandoor gaan. En dan kan hij mooi van de Formule 1 e naar de Formule 1. Ja, dat zeg jij. Weddel een biertje? ja, is goed. Gaat, ja, ja, hij, gaat, hij, naar de Formule 1? Ja, tuurlijk gaat hij naar de Formule 1. Oké, nou, ja. volgens mij niet. Nou ja, oké. Nou ja, dan, eh, <laughs> kost je weer een biertje. <laughs> Vind ik niet erg. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. Nou, nou zometeen eh, een eh, mooi gedicht van de dag. Een beetje ook in de zomerse sfeer, hè? Dat gedicht van de dag. Ja, maar allereerst hebben we nog een verzoekje. Ja, wat is dat? Wij, onttrekken ons aan iedere verantwoordelijkheid. <laughs> Precies. Want ja, wij... en blijf alsjeblieft luisteren. het, zijn absoluut, ja, want het gedicht is weer hartstikke mooi. Maar in ieder geval een verzoekje uit Den Landen van Barclay James Harvest. One Night. Er zit de volumeknop maar mooi op, want het is een hele mooie ballad. Friend, Everybody needs someone to care. Do you think you can make it in the end? Do you think that you can make it? draaien we zeker bij CFM. We gingen terug naar toen ik zes jaar oud was, 1975 alweer. Eh. En zo hoor je maar weer, eh, Albert-Jan, we doen alles voor onze luisteraars, hè? Ja, we hebben er veel voor over. Ja, zeker, Jazeker. ja, zeker, ja, zeker. Nou, we hebben met eh, heel veel plezier gedraaid deze single. dus. Ook met de vrijkaarten? De vrijkaarten die zijn vergeven. Oké. Ja, want het, het winnende nummer was 33 op de roulette. Dus ja, degene die eh, dat eh, goed had. Eh, ja, het waren er meerdere trouwens. Dus ik heb toch een keuze moeten maken. Dus van harte gefeliciteerd. En die wint die twee vrijkaarten voor het Reuzenrad aan het Badhuisplein. En het is increïble, Albert-Jan. Het gedicht van de dag. Hay fiesta a mi casa. Mujeres a la terraza. Pero a mí Solo me matas. Contigo. Todo rico. De halo, Vien conmigo pa a la carbon. Baby, ik probeer met jou te praten. Weet niet hoe ik jou bereik. Nee, ik kan het niet toelaten dat je weggaat zonder mij. Increíble. Van jou wordt iedereen verlegen. Increíble. Oh, heeft je mama dat gegeven? Jij, jij bent increíble voor mij. Jij bent de elegantste. Laat me met je dansen. Je geeft me geen tweede kansen. ¿Qué pasa lo que pasé? De amo los diferentes. Es imposible no tocarte mama. Baby, ik probeer met jou te praten. Weet niet hoe ik jou bereik. Nee, ik kan het niet toelaten, niet toelaten dat je weggaat zonder mij. Increïble, van jou wordt iedereen verlegen. Increïble. Oh, heeft je mama dat gegeven? Jij. Jij bent increïble voor mij is increíble. Het is ongelooflijk. Ja, zij. Zij is. Zij is increíble voor mij. Uno, dos, tres. Increíble. Van jou wordt iedereen verlegen.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 ja. wat een mooie prestatie, hè? het is gebeurd. Ja, ondanks het feit dat hij niet op het podium komt vandaag... maar in ieder geval laten we dan zeggen dat de teamstrategie goed gewerkt heeft... en dat hij zich bewust heeft terug laten vallen in het slot van deze race. Zelfs tot een achtste plaats kon hij zeggen. hij is gefinished als de achtste. Maar in ieder geval, hij is wereldkampioen in de Formule E geworden... en Mercedes en Toto Wolf met een brede grijns van Mercedes ook. Want het team van Mercedes is ook in, de, in het de, de, de teamkampioenschap eh, eh, eerste geworden. Dus dat wordt een groot feest in de Formule E. En wat Nick de Vries gaat doen, ja, dat gaan we nog eventjes afwachten. Zullen we erom wedden, eh, Albert-Jan? We hebben er al op gewed en we wachten het gewoon maar af.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 One morning our parents kicked us out of bed. We told them it was stupid, cool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street, kid show. Mike, G rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic, there will be no delaying, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. we gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. we gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. we gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and when we're here to stay. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam Right I want a holiday, I've screwed a lot The only thing is cool, the only thing I've got That's where Sparrows told me I better go, cause when hanging on the street In the street get show, ain't about rocks What happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing I saw it at school I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> Okay. Simpsons went and also DJ. I didn't like the school, so I took another way. You like the mic G, so I use my voice. As soon I bought the cars named the Big Rolls Royce. that's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the M I C On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh! rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm a number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock, you won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. I-K-E-R and Yo, M is microphone and G is genius in the house, that's serious And you know that, and you show that It's times when, so let's go back We are going on a summer holiday Do, do, do, do We're going to London and New York City Do, do, do, do We are going on a summer holiday Do, do, do, do We're going to London and New York City Do, do, do MC Mike G en eh, DJ Sven hadden met eh, de Holiday Rap. Een plaat uit uh, eh, 1986, Albert-Jan. Ja. ja, een goede, goede oude tijd. Disco, de goede oude, goede oude discotijd. Ja, toen waren de disco's nog open. Natuurlijk, <laughs> toen wel ja. <laughs> Jeetje, weet je nog die tijd? Dat was een hele tijd geleden. Terwijl er nu volgens mij 22 of 23 miljoen prikken zijn gezet inmiddels. Okay. We het uiteraard over, corona ja, de jeugd eh, is, als laatste aan de beurt zo'n beetje. Hè? Dus eh, daar moet nog wel wat geprikt worden. Daar moet nog eh, inderdaad het een en ander geprikt worden. Nou ja, tot zover ook deze uitzending van Zandvoort op zondag. Ja. Het zonnetje schijnt lekker, dus ga lekker aan de barbecue. Tussenstand Willem 2 Feyenoord nog steeds 0-0. Ja, die wedstrijd is om kwart vijf begonnen. Klopt. Oké, nou, die andere wedstrijden hebben we ook weer gehad. En, uh, Nick, Nick de Vries eh, wereldkampioen eh, Formule 1. Dat is prachtig. Ja, en ook mooi voor Mercedes hebben ze toch nog een feestje. Want komen de twee wedstrijden in de Formule 1 gaat helemaal niks worden voor Mercedes natuurlijk. <laughs> Goed, geen commentaar. <laughs> zijn, prachtig. Hartstikke mooi. Eh, ja, we hebben alles, bij alles gehad wat we wilden, hebben. Dinsdag worden we herhaald. Ja, op tussen 2 en vijf. Tussen 2 en 5. Eh, weer terug op de oude stek. Dus het is even voor 5 uur op dit moment. Dus wilt u deze hectische uitzending... Op dinsdag. Nog een, nog een keer eh, meebeleven. Of opnieuw beluisteren. Veel informatie omtrent de Formule 1 en wat de consequenties daarvan zijn. Uh, dus best wel interessant om wellicht nog even terug te horen. Maar dat kan dan aanstaande dinsdag tussen 2 en 5. Wij gaan eh, even bijkomen. Bedankt voor het luisteren. En eh, volgende week zaterdag dan zijn we er gewoon weer. Tijdens de start van Le Mans, de 24 uur. Ook dat <laughs> nog. Ook dat, nog. Dankjewel Albert-Jan. En tot volgende week. Tot volgende week.